Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is tot laat gezocht naar de vermiste Gino van 9. Dat jongetje is voor het laatst gezien in een speeltuin in Kerkrade in Limburg. Hij had toen een step bij zich. Het lijkt erop dat de politie die gisteravond heeft gevonden op een parkeerplaats bij een zwembad een paar kilometer verderop. Rond dat zwembad heeft gisteravond een groep mensen met de politie meegezocht naar Gino. De politie maakt zich grote zorgen. Het is niets voor een jongetje om ineens te verdwijnen. In een huis in Den Bosch zijn gisteravond twee doden gevonden. Volgens Omroep Brabant belden buren de politie... omdat ze de bewoners al een tijdje niet hadden gezien. De politie viel binnen en vond twee lichamen. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Ook vandaag blijven een paar scholen in Beeldhoven in Utrecht dicht. Eerder deze week kregen leerlingen een dreigmail... met daarbij een foto van een pistool. Flink schrikken. Wel ja, spannend, want mijn broer zit daar wel gewoon op school. Dus ik dacht, is het dan toch wel echt? Of gaat het dan toch wel echt gebeuren dat er iemand komt? Dus ik schrok wel even, maar ja. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wie die mail heeft gestuurd. En de wekenlange soap-rechtszaak tussen acteur Johnny Depp en zijn ex Amber Heard krijgt nog een staartje. De jury oordeelde eergisteren dat ze elkaar een schadevergoeding moeten betalen, maar Amber is het er niet mee eens. Zij gaat in hoger beroep. The actor plans to appeal the jury's decision. Amber Heard will appeal the verdict in her high-profile defamation lawsuit. The legal battle between Johnny Depp and his ex-wife isn't going away anytime soon. Amber Heard planning to appeal the blockbuster verdict that found her liable for defaming Depp. De advocaat van Heard zegt dat Depp een hoop bewijs buiten de zaak heeft gehouden. Dat zou in het hoge beroep mee moeten worden genomen. De twee sterren sleepten elkaar voor de rechter voor smaad. In de rechtbank werd met modder gesmeten. Er kwamen gemene appjes langs, smerige details en een hele hoop beschuldigingen. Het weer nog. De dag begint zonnig en blijft hij op veel plekken ook. Het is de hele dag droog en het wordt 18 graden op de Wadden, 25 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N244 Alkmaar-Edam in beide richtingen dicht... na een ongeluk tussen Alkmaar en Zuid-Schermer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Sometimes I'm blind but I see you You're here but so far away Sometimes when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get. again. Did it again. Zandvoort. Zandvoort. ZFM. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread round the world, you know. Me love ya comes out of devotion to rule ya from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light. control. Oh, I wonder why we keep trying to chase a feeling that was all.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 Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld gezien, ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was me Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo naar buiten beweegt alles nu een slow-mo. Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo.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 is jaarlijks tenminste 16 miljoen euro nodig. Sportkoepel NOC-NSF heeft dat laten berekenen. De Amerikaanse president Biden heeft in een tv-toespraak het congres opgeroepen om de wapenwet aan te scherpen. Hij stelt onder meer voor om de verkoop van aanvalswapens aan banden te leggen. In een huis in Den Bosch zijn gisteravond twee doden gevonden. Volgens Omroep Brabant alarmeerden buurtbewoners de politie... omdat er al even niets van de bewoners was vernomen. Wat er gebeurd is, is onduidelijk. De politie zegt alle opties open te houden.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 Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om de knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent gaan want als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelen gezang Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt haar je aansteken bij Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij van benzine en hele weken knieën. in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist.